De 67-jarige Clinton, vrouw van oud-president Bill Clinton, deed in 2008 ook een gooi naar het presidentschap. Ze werd toen bij de voorverkiezingen verslagen door Barack Obama en nam haar daarna in dienst als zijn eerste minister van Buitenlandse Zaken. De situatie in het Palestijnse vluchtelingenkamp Jarmouk in Syrië is volgens VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon het diepste punt van de hel in de Syrische burgeroorlog. Jarmouk is vrijwel volledig in handen van de islamitische terreurorganisatie IS en het ontwikkelt zich nu volgens Ban tot een dodenkamp. In Jarmouk zitten zo'n 16.000 mensen, onder wie 3500 kinderen. Volgens Ban worden ze als menselijk schild gebruikt. Hoeveel mensen er zijn omgekomen is onduidelijk. Volgens de VN-chef moet er een eind komen aan de gevechten en moet er humanitaire hulp beschikbaar komen. Hij zei verder dat de wereld niet kan toekijken hoe zich een massaslachting voltrekt. Voetballer Dirk Kuyt keert terug bij zijn oude club Feyenoord. De 34-jarige aanvaller speelde van 2003 tot 2006 ook in Rotterdam. Tot de zomer komt hij nog uit voor het Turkse Venerbahce. Kuyt tekent voor één jaar in Rotterdam, maar in de Telegraaf zegt hij dat het zijn intentie is om nog vijf jaar het shirt van Feyenoord te dragen. Feyenoord zou verder Jan Wouters hebben aangetrokken als assistenttrainer, maar dat wil de club nog niet bevestigen. Kensington en Dotan zijn de grote winnaars geworden tijdens de uitreiking van de 3FM Awards. Ze wonnen er beide twee. Kensington voor beste rockartiest en beste album en Dotan voor beste zanger en beste single. Het weer. Vannacht kan in het noorden nevel of mist ontstaan. Overdag wordt het zonnig. Het wordt 15 graden op de Wadden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Ja, ja, ja, ja, ja. En wij gaan weer lekker verder. Het is uh, ietsjes na vier in, eh, in de ochtend. Vrijdagmorgen alweer. Het is de tiende geloof ik, ja. Nou, het is PD van de Blue Preachers. Well, I did all I can do. And I can't get along Now the rabbit's in the log, and I lost my rabbit dog, and I hate to see that rabbit. I stole some ham and eggs. I'm gonna keep my skillet greasy if I can. If I can, if I can. I'm gonna keep my skillet greasy if I can. You know what happened to me? Now the hounds are on my track. I got my knapsack on my back. I'm gonna make it my shanty for day, for day, for day. I'm to my shanty for day. Now I've done all I can do and can't get along with you. I'm gonna take Nou, dat klinkt hè, PD. Dat is altijd goed natuurlijk hè, PD. Ja, hè. Ik merk er zo weinig van hè. Maar dat komt misschien omdat ik ook in de nacht zit. En eh, ja, en de nacht, ach, het is altijd wat bijzonders vind ik. En we maken er wat van. Je luistert naar de oh. van oh. ZFM. Ja. Jouw zullen nooit meer hetzelfde En zo is dat. shy. <laughs> Show me what you can do. Ja, wat is dit nou allemaal, eh, jongens? <laughs> maar dat kan zomaar niet. Eh, dat bepaal ik toch, geloof ik, dacht ik. Nou ja, goed, vooruit maar weer. Gary Moore, Empty Rooms. Geen idee wat voor versie dit eigenlijk is, maar is het niet goed, dan haal ik weer wel, hoor. just one man Gary Moore met Empty Rooms. En eh, ik zie zojuist dat er al mensen weer wakker zijn in Zandvoort. Die moeten naar hun werk. Eh, ja, ik ken het probleem. En eh, ja, en wat, wat, wat doe je eraan eigenlijk helemaal niks, hè? Gewoon doen. All for the money. Ook dat is de blues, hè? Hé, hey, luister maar mee. zolang je Zandvoort ontvangt. Dat doen we dan in met Boskeks. There is nothing I can do. If you leave me here to cry There is nothing I can do If you leave me here to cry Cause my love will follow you as the years go passing by. That's one thing can't deny. tonight. But my love. by Alice Kerks met uh, Course Je, je, kent het natuurlijk over Gary Moore en je kent het natuurlijk over Phil Lynott. En je kent het natuurlijk ook van, ja, wie kent het niet? Jongens, we gaan even lekker wakker worden. dan ga ik gewoon door natuurlijk. Ik zal mijn, kop, <laughs> mijn koptelefoon er even bij opzetten, dan hoor ik het tenminste. Hè? Iedereen die net de oogjes open heeft, een hele goede morgen. Je luistert naar ZFM met de Bluesnacht. best music all night long. Hit after hit after hit after hit. En zo is dat, zo is dat, zo is dat. Oh, daar ben ik weer. <laughs> Eh, dat hoor je natuurlijk bij uh, de bluesnaar van eh, ZFM. En ja, we hebben een, een request. Een request? Ja, een request. Serieus? Ja, serious. Oh, van wie dan? Ja, dat is weer een van de orderpickers uit Haarlem. <laughs> nee, ik noem de naam van het bedrijf niet. Dat gaan we echt niet doen vind steeds leuk dat jullie luisteren trouwens. We lopen richting eh, half vijf en eh, nou ja, alles nog fris en fruitig. Voel me net een fruithapje. En heb je verzoekjes? Altijd hè. Via Facebook, slash Zandvoortbruis en dan de messenger gebruiken. Dan komt het altijd goed. Volgende nummer is van eh, het verzoekje dus. Ehm, wat zei ik nou? Van Bernard Allison. Nou ja, en, die man die ken je natuurlijk, want ja, die heb je net ook gehoord. En ze wou toch graag het nummer eh, Serious horen. Dus, eh, ja, en de klant is koning. En de luisteraar bij ZFM ook natuurlijk. Dus daar komt hij. love you. Let me try. I wanna stay the day. I want you to share your life. I'm serious One for you, I need two, for me. me. I see you like to wine and dine. Yes, I do, baby. You get the glass, and I'll buy the wine. van ZF. Ah, zullen nooit meer hetzelfde zijn. Ah, ah, ah, zeker niet. En er komt nog veel meer. Om maar te beginnen met dit. Betty Smith, de Ginas Blues. dat klinkt fantastisch. Ja. Nou, en dan vragen ze natuurlijk ook van... Eh, God Willem, heb jij jezelf eh, ook... Eh, dat je zegt van... heb je zelf... Hé hey, jongens, restaurant, kan het nou. Heb je zelf een favoriet nummer? Dat je zegt van... Nou, dat, dat... Ja, maar goed, dat heb ik al wel natuurlijk. Maar ja, het is al gedraaid. En dan zul je zeggen van... Ja, goh, je draait zoveel uur. Wat maakt het uit? En dan denk je van... Weet je wat? Je hebt me gelijk ook. We doen het nog een keertje. Etta James with Misty Blue van het album The Dreamer. Het hele album is trouwens de moeite waard. like to get you off my mind, but I can't. Just the thought of you, babe, just the thought of you turns my whole world a misty blue. mention of your name. Yeah. Turns a flicker to a flame. Listen to me good. I think of the things, oh, I think of the things we used to do. That's when my whole world, oh, my whole world turns misty blue. I should forget you. Heaven knows I've tried. But when I see I'm glad we're through my heart my heart knows I've lied. <laughs> I've lied. Oh, glad we're through. That's when my heart knows, my heart knows I've lied. Just a mention, just a mention of, of your name. Yeah. Turns a flicker to a flame. Listen to me good, okay? I think of a thing. That's when my whole world, my whole world turns misty blue. Hey, yeah, yeah. And I, should forget you. Heaven knows, heaven knows I've tried. But when I say I'm glad with you, that's when my heart knows. That's when my heart knows that I've lied. turns my whole world. Just the thought of you, just the think of you, the thought of you turns my whole world misty, misty blue. Edda James met eh, Misty Blue. En, eh, je luistert nog steeds naar de Bluesnacht Zandvoort. Daar komen wij vandaan. En uh, ja, Blues at the sea, hè? dat kunnen we ook zeggen natuurlijk. Hè? We gaan dus verder met eh, Gary B.B. Coleman en eh, is Crying. is a Gary Bibi Coleman with The Sky Is Crying. Nou, we zullen we nou gaan draaien? Wat dacht je hiervan? Voor degenen die net wakker zijn, goedemorgen. Je luistert naar ZFM, de Nacht van de Blues. Gary Moore. En eh, met eh, het nummer The Prophet. Schitterend, eh, schitterend nummer. Het is van het album Back to the Blues. Alweer een tijdje geleden. En, ja. Ja, als je het over Gary Moore hebt, dan, dan heb je het ook hierover. Hè? Volgende nummer. En, die draai ik speciaal voor, voor Albert-Jan. Ook een zeer, zeer, zeer bekend gezicht bij ZFM. En ook een bluesmannetje. Dus Albert-Jan, deze is voor jou. I recall that you were mine in those Parisian days. met Gary Moore gaan wij richting eh, de klok van 5 uur. Ik laat hem even rustig uitlopen en dan 5 eh, uur emotionaal. En na 5 uur zijn we weer terug met de, nachtblues. Wat zeg ik? De bluesnacht <laughs> van eh, ZFM. Onder het motto van uh, Zandvoort bruist verder.